Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Tanken is nu echt niet leuk meer. Voor een liter benzine pin je sinds vandaag meer dan 2 euro dat is de landelijke adviesprijs, zoals consumentenclub United Consumers die bijhoudt. Komt doordat oliebedrijven veel geld vragen voor hun benzine. Al betaal je niet overal 2 euro, want bij onafhankelijke tankstations is het vaak nog iets goedkoper, zegt mijn collega Tom Op Heikens. Ik denk dat ook dat iedereen wel herkent. Hè? Er zijn natuurlijk ook tankstations waar je nog voor ruim onder de 2 euro kan tanken. 1,75, 1,80 misschien de goedkoopste. Eh, stations van Shell, SL of BP, die dus echt een link hebben met zo'n eh, oliemaatschappij, die hebben die vrijheid minder maar ja, als zij in de buurt zitten van zo'n onafhankelijke pomphouder... dan zie je wel dat die prijs daar ook naar beneden gaat. Want anders komt er natuurlijk niemand meer tanken. Bij evenementen en festivals mag maar 75% van het normale aantal bezoekers naar binnen en niet meer. Ook moet de bol gewoon om 12 uur s'nachts klaar zijn. Dat heeft een rechter besloten. Een groep organisatoren had een zaak aangespannen omdat ze het niet eens waren met die regels. Bij de Lidl is vanaf vandaag geen enkel sigarettenpakje meer te krijgen. De supermarktketen is als eerste gestopt met het verkopen van tabak. Over drie jaar kun je ook bij andere supermarkten geen sigaretten meer krijgen. En al maanden hebben mensen in Hoorn in Noord-Holland last van vrouwen die s'nachts voor de deur staan om geld te lenen. Iemand heeft dat opgenomen met zijn videodeurbel. Hallo? Hoi, goedenavond. Sorry dat ik u zo laat nog stoor. Bent u thuis? Wat is er? Eh, kunt u mij 20 euro lenen voor de pijn? Want ik... Vind je het niet een beetje raar om zo laat nog aan te bellen bij mensen, hè? Ja, excuses, maar ik weet ook niet wat ik anders moet doen. We hebben geen losgeld. Hier is niks te zoeken. ze bellen midden in de nacht aan om geld te lenen voor de trein. Maar die rijden op dat tijdstip helemaal niet.